Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf morgen krijgen we minder Russisch gas. Nederland wil niet in roebels betalen en daarom draaien de Russen de gaskraan dicht. Voorlopig zorgt dat niet voor problemen, zegt minister Rob Jetten. Je hoort verslaggever Eva Wiesink. We zitten nu in de zomer. Eh, dat is een tijd eh, waarin wij weinig gas verbruiken. Wel een tijd dat we onze gasvoorraden willen aanvullen. En dat moet ook. En minister Jetten heeft al aangegeven dat dat misschien in deze situatie wel moeilijker wordt. Voorlopig is er genoeg gas en als er toch problemen komen... moeten eerst grote bedrijven en fabrieken minderen met gas. De politie gaat meer mensen inzetten om zedenzaken te behandelen. Dat laat justitieminister Yesil Goes weten. Ze krijgen hulp van oud-rechercheurs en de Koninklijke Marechaussee. De minister hoopt zo dat de zaken sneller behandeld kunnen worden... en de achterstand van zedenzaken wordt weggewerkt. Nieuwsuur ontdekte een tijd geleden dat de politie en het OM flink achterlopen met het behandelen van zedenzaken. In het noordoosten van Brazilië zijn tot nu toe 91 mensen overleden door noodweer. Door hevige regenval zijn overstromingen en modderstromen ontstaan. Tientallen mensen zijn vermist en duizenden zijn hun huis kwijtgeraakt. De Braziliaanse president reist vandaag naar het rampgebied om de situatie te bekijken. Er is een flink tekort aan stageplekken. Vooral mbo-studenten hebben het niet voor het uitkiezen. In Ude in Noord-Brabant nemen ze daarom het heft in eigen handen. Studenten runnen daar nu hun eigen handelswinkel. Tibor van 18 volgt de opleiding retail en werkt als verkoper. De winkel was eerst nog helemaal leeg. Daar hebben wij dus eh, met z'n drieën helemaal eh, geverfd. Nou ja, schappen zijn erin gezet. Ja, we hebben echt eh, de hele ehm, opbouw van een bedrijf ja, meegemaakt. Ja, dat is eh, heel bijzonder. Ja, je leert er superveel van natuurlijk. En eh, ja, het is niet in een klaslokaal, je staat niet in een kledingwinkel die al tien jaar eh, op zijn plek staat. Die heeft alles al voor elkaar. Nou ja, hier zijn we echt alles aan het opbouwen natuurlijk. Tibor krijgt hulp van andere studenten die zorgen voor de inkoop, administratie, marketing en de schoonmaak. Geld verdienen de ondernemende studenten er nog niet mee. Ze krijgen geen stagevergoeding, loon of winstuitkering. Het weer, het blijft droog vanavond. Het koelt wel flink af, naar 6 graden vannacht. Morgen eerst zon, daarna trekken de buien over. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A1 richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blarikum 5 kilometer. En op de N247 richting Hoorn bij Broek in Waterland 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. van eh, Artistiek. En dat eh, nummer dat heet eh, Clash. En dat komt ook van een EP die morgen van hem uit gaat komen. Volgende week rond half acht gaan we met hem praten over het werk. ja, ik bedoel... je moet het op een gegeven moment wel tegen zien, zien te komen. En je moet er ook dan de, de guts hebben om daar wat over te zeggen. Ehm, goed, welkom bij dit tweede uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in Alternative FM. Eh, vanavond eh, Simulation Adaptation. Eh, Jasper en Tian zijn hier in de studio om wat nummers te laten horen. Ehm, het is eigenlijk bijna een jaar na de eh, het eh, debuutalbum wat ze hebben uitgebracht. Nou, niet helemaal, want dat hebben ze vorig jaar in augustus hebben ze dat uitgebracht, dat debuutalbum. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe single. En eh, misschien gaan ze die vanavond ook laten horen. Dus dat straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. Eén is vorige week jammerlijk blijven liggen, want het is een nummer wat Dora van den Berg heeft geschreven over Moederdag. Dat is ook alweer een week of drie achter ons. Maar goed, eh, het nummer is er niet minder om. Eh, daarom vinden we eh, toch wel even dat je het nog een keer moet laten horen. Three Point Landing en You're My Drive. Een ode aan de moeders. Zij eh, brachten een single uit, niet op een vrijdag, maar ergens door de week. Wet uit Amsterdam met Triggerman. Um, dat eh, had ook eh, een aanleiding, die single. Daar zat ook een videoclip bij. Kun je terugvinden bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want eh, er is een, eh, het een en ander over gezegd. Eh, daarvoor hoorde je 3 Point Landing uit Alkmaar met You My Drive. Of Your My Drive. zoals gezegd gaan we zo dadelijk kijken en luisteren naar Simulation Adaptation. Ehm, zover is het nog niet, want er wordt nog driftig gecheckt met het geluid... en of alles goed staat of niet. Nou, dat, eh, gaan we dan, eh, dan gaan we dat wel merken. Dan eh, doen we straks waarschijnlijk... Nou, dat kan ook wel. Drie blokken van twee. Dat kan nog steeds. maar dan zullen we waarschijnlijk twee blokken van twee... in het volgende uur gaan doen. zover is het nog niet. We gaan weer terug eventjes naar de P60... tijdens de popprijs Amsterdam. Want... Ja, we hebben uiteindelijk nog niet de winnaars laten horen. En dat is een band eh, die heet Liveblood. En die hebben zich gelijk ook meteen eh, gemeld eh, door te zeggen van ja, we willen ook wel een beetje spelen. Nou, dus uh, die dataheren, die komt ook wel die kant op. Eh, het is wel een beetje een pittige band. Niet eh, in te vergelijken met, met Jasper en Tiam die vanavond spelen. Want die, ja, dat is toch iets wat, wat zoet gevoister, om het <laughs> even zo te zeggen. Maar Lifeblood, dat is even wat, wat ra rafeliger en wat steviger. dit nummer hebben ze geschreven nadat eindelijk die pandemie afgelopen was. Back to Normal is een nummer uit 2021. Dus ik eh, zou zeggen, het is weer een beetje het optimisme... wat we net in het eerste uur al eh, hebben gehoord. Lifeblood dus. opening up again long time. It's been fucked up, man. This crazy virus has terrorized us all. I will never be happier to visit a match of football. Come over here, give me a hug. I'm sick of distance, we need some luck. Grandma and grandpa, you're welcome back. We defeated Corona on the counterattack. It was so difficult to rely on so much uncertainty. This fucking hell of a time is now gone, but still in our memory. Yeah, we got back to normal times, back to our joys and dirty. none of your chemicals, no more face masks. Let's burn that mold. Let's get society back under our control. Being locked up, it was so tough. It lasted way too long, more than enough. We're free as birds again. Let's fly away into the blue, blue sky and holiday. It was so difficult to rely on so much uncertainty our memories our state of mind just by doing what we used to do. Oh. dat waren ze Live Blood eh, Back to Normal. Eh, dat, eh, dat was een nummer wat ze min of meer hadden geschreven... door te zeggen van... ja, we kunnen wel een beetje, in het, een beetje blijven hangen... maar we moeten ook genieten van de tijden die eraan zitten, zitten te komen. Je hebt ze al een, beetje kunnen horen... want ze plukken aan de, de, de spreekmicrofoons. de heren <laughs> Simulation Adaptation, Jasper en Tiam, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ehm, want jullie hadden vorig jaar nog nog een, eh, nog een album uitgebracht. Ehm, dan moet ik weer even gaan spitten hoor. In mijn eh, toch al uh, <laughs> haperend brein. Wat ik, wat ik af en toe bij me heb. en dat, dat, dit is de Train to No Man's Land. Ja, dat klopt. Was dat het debuutalbum? Ik begin met jou, Jasper. Ja, dat klopt. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Want wij maken samen heel veel muziek. en op een gegeven moment hadden we zoveel dingen... en we dachten, ja, het hoort allemaal een soort van bij elkaar. Ja. En, en, en toen hebben we er een soort van album van gemaakt, inderdaad. Dus, was wel, eh, eh, was, zat, eh, er zat wel een, een dikke lijn in, in die... ja, zeker. In die, ja, in die dus, twee No Man's Land. Dus. ja, klopt. Ja, Dus dat was heel leuk om te doen. wij hebben er op onze eigen website... en dan koppel ik het even weer los van de 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ook op uh, hebben we daar nog het nodig over geschreven. Vorig jaar augustus, kan ik me herinneren. Dus, dat klopt. maar inmiddels hebben jullie je vinger alweer nadrukkelijk opgestoken. Don't need The Reason Why. Dat is de nieuwe single, hè? Die is vorige week uitgekomen. Ja, klopt. Vorige week vrijdag. Dus, eh, eh, kunnen jullie het dan toch niet uh, laten om weer even nieuwe muziek te maken? <laughs> nee, dat zeker niet. Nee, ja, het werd wel weer tijd. De, de release van dat project was vorige zomer. En ja, we dachten het is wel weer tijd om wat te delen. We zitten niet stil, dus af en toe moeten we kiezen... wat gaan we naar buiten brengen van alles wat we maken. Ja. En dit, uh, de we dit wel passen. Zomer is natuurlijk wel het moment om weer lekker wat nieuws ja. Ehm, eh, ben jij een, eh, een, een, een zomermens, Tian? Ik, hè? Eh? Ja. <laughs> ja, absoluut hoor. <laughs> Absoluut. Met de zomer gaat de stemming weer een stukje omhoog. Dus ja, dat was wel, was wel ergens op een van die foto's wel te zien. vorig jaar bij de, de Train to No Man's Land. Is dat zo? ja, ik zag... nou, jij was wel een beetje uitgelaten, vond ik eerlijk gezegd. Maar... Ja, ja, ja, ja, dat, dat, die show in P60 was natuurlijk wel een, een groot feest toen. Ja, zeker. Ja. kennen jullie deze mensen die ik net had gehoord? Liveblood. Liveblood? ja. Waar komen ze vandaan? Ze komen ja, uit, uit Hoorn uit Alsmeer. Ook uit, uit Hoorn. Eh, ja, we zijn goed bevriend met, eh, met de helft van de band. Uh, De andere helft ook bevriend. Ja, we, kennen ze allemaal allemaal. <laughs> Ja, ja, maar ik, ik heb wel een beetje het idee dat Aalsmeer, Noise die komen daar vandaan. Eh, dat eh, is ook, een beetje. Uh, mm. Nieuw Venom. Dat is ook, die ken ik dan weer niet. Nee, maar goed. Maar ja. deel, deels niet Venom. Tegenwoordig zijn ze overal een beetje uitgewapperd. en dan hebben we de Harlem Lake Band. Die komen uit Haarlemmermeer. Dus het schiet lekker op. ja, het is echt die Amsterdam-regio die wel lekker... ja, vorig jaar Floodlines. Die waren de winnaars van, van de Amsterdam Popprijs. Niet zo lang geleden hebben ze nog een single uitgebracht. Dus... Ehm, ja, daar zitten jullie dan ook eh, tussen. In, eh, ja. in dat opzicht. <laughs> Ja, dat is mooi. Ja. Trots om ehm, eh, zitten er ook nog optredens aan te komen? ja. ja, in kleine. Ja, we gaan op het terrasje van uh, Jongerencentrum n 1 in Asmeer gaan we nog een, ah. een avondje gewoon lekker chillen. Oké. En niet te veel druk, gewoon gezellig. Met gewoon een biertje. Zo'n beetje eigenlijk zoals wat jullie vanavond doen. Ja, ah, ja, misschien wel, ja. ja. ja. omschrijf nog even de muziek van, van jullie. Ja, het verschilt heel erg per, per, eh, per levensfase, moet ik bijna zeggen. Maar ik denk dat, dat, dat, de single eh, die we recent hebben uitgebracht... en de single die wij eh, als volgende uit gaan brengen... Mhm. Misschien doen we vanavond ook wel. Maar ja, dat dat toch wat meer, meer laid-back, wat meer indie-pop is... dan dat we in het verleden hebben gedaan. Mhm. Dus ja, het loopt een beetje uiteen. Maar ik denk dat de komende, de komende tijd dat wel wat zachter gaat zijn qua sound. Oké. Ehm, ik zou zeggen, maak jullie klaar. Dat, eh, want dan eh, doen we het eerste blokje van twee. En dan draai ik daarna nog een nummer en dan eh, nog een blokje van twee. Dus ik kan het nog net voor negen. Dus, dus het wordt wel een beetje opschieten. <laughs> maar we gaan eerst even nog een stuk muziek draaien. zijn oude bekenden. Want Marnix Dorrestein en Willem Wils, Willem Wits moet ik eigenlijk zeggen. want die Marnix Dorrestein, die kennen we nog uit de situatie van Uber Ja, zo lang geleden is het alweer, 2012. Maar Ciao Lucifer bestaat nog steeds. En niet zo lang geleden hebben ze die, eh, die twee weer een single uitgebracht. En dat klinkt zo. Dat is het nummer Closer. Can you hear me? Can you hear me? Hoping for a sign that this is still reality. Coming home soon, coming home soon. Feels like you've been hiding on the dark side of the moon. like we are losing touch. And I miss you, yeah, I miss you. I wanna hold you close, and I just don't know what to do. I just don't know what to do. I just don't know what to do. Lucifer met Closer. Eh, we gaan eh, eens eventjes eh, kijken hoe de heren erbij zitten. En je kunt het dus ook volgen op YouTube. Ga ik zo dadelijk even regelen dat we dat wereldkundig kunnen maken op de sociale media. Want dat, daar is het tenslotte ook voor. de eerste twee nummers die laten de heren van Simulation Adaptation horen. Eén is van The Train to No Man's Land. dat is Final Destination. En daar beginnen ze mee. girl What's waiting where you're headed When you're all on your own Don't you wish you could forget it Can this last a little longer Or is this the final stop Cause as long as we're going forward All my worries are on hold I don't wanna reach my destination There's nowhere I wanna go I want this ride to keep on going since I left so long ago. I don't think that I've ever dreamt of being so far from home. And now I'm just a passenger heading into the unknown. Why did you leave? A place that's so familiar. Is there more that you need? Are you just running from the mirror? Do you think about returning? Or does your journey make it clearer That the grass is really greener And now you don't want to be here Last a little longer Or is this the final stop? Cause as long as we're going forward All my worries are on hold I don't wanna reach my destination There's nowhere I wanna go I want this ride to keep on going since I left so long ago. I don't think that I've ever dreamt of being so far from home. And now I'm just a passenger heading into the unknown. When will you see? The road won't last forever. I know you want to be free. But this is not the answer are you caught up in your journey? Have you forgotten where you're going? All the things that you're avoiding And now the distance keeps on growing Can this last a little longer? Or is this the final stop? Cause as long as we're going forward All my worries are on hold I don't wanna reach my destination There's nowhere I wanna go I want this ride to keep on going Since I left so long ago I don't think that I've ever dreamt of Being so far from home And now I'm just a passenger Heading into the unknown ja, ja, ja, ja, ja. Dat was hem, eh, de Final Destination. Maar nu is het natuurlijk eh, die single die nu nog geen week oud is. Die komt nu voorbij. En eh, dat is natuurlijk Don't Need a Reason Why. <laughs> and It's always on my mind And oh, it makes me tired remind Of the things I left behind Just of the way I feel inside Oh, why, why are you waiting For something to change Cause it's always been this way separation drives me insane Cause it's always the same But we One day we will see And we'll find a way to be All it takes is something real Eh, de, de, de kop is eraf. We draaien nog één nummer. en nou dan mogen ze, ze mogen blijven zitten. Want ja, een, eh, een goede soundcheck betekent dus ook eh, dat we de tijd in moeten halen. Maar goed, dat, dat is niet zo'n probleem. Ehm, we draaien er nog één. En, dat is, en dan, dan mogen ze weer. Dus, en die is vorige week uitgebracht. Nienke, eh, die kennen we eh, onder andere in een eh, grijs verleden van Yellow Grass. Maar tegenwoordig maakt ze zelf muziek en Nederlandstalig. En het is ook een, ja, min of meer ook een persoonlijk verhaal wat ze erin verwerkt. En de Nederlandstalige single heet Regen. je blijft versnellen. Als je naar me staart in de verte. was Nienke. Voluit heet zij Nienke Kuzel. En eh, ze heeft dus eh, nieuw materiaal. Eh, wel anders dan in de periode dat ze Yellow Grass deed. Maar dat mag, denk ik, de pret niet drukken. Ehm, het geluid is natuurlijk altijd mooi. En bovendien ook een goede nieuwe single. Debuutsingle, Nederlandstalig. Ehm, we gaan weer terug naar de beide heren Jasper en Tiam van Simulation Adaptation. En ze zitten klaar om de volgende twee te laten horen. The Sound of Giving Up en daarachter The Prisoner. Hmm. Dankjewel. Ja, ja, ja, dat, dat, was hem. The Sound of Giving Up. de volgende die ze nog even laten horen in dit blokje van twee. Dus het tweede blokje van twee. dat is uh, The Prisoner. die stond toch ook op de Train to No Man's Land. Ja, dat klopt. dat dacht ik al. dus die komt nu in deze speciale... 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie voorbij. En ik zou bij, het is een beetje een akoestische versie natuurlijk. Want eh, het nummer dat klinkt op het album eh, The Train to No Man's Land heel anders. Eh, eh, in dit geval eh, gaat het gewoon heel een beetje, beetje klein zijn. Het is altijd leuk. jullie zitten ook naar dat scherm te kijken. Loopt er wel een halve minuut achter hoor. een paar <laughs> seconden, achter. Dus, dus op het moment dat je klaar bent, dan, dan zie je ook dat jullie de laatste tonen aan het spelen zijn. <laughs> Goed, The Prisoner, ehm, die komt nu als alles ingereedheid is. Ik denk dat, dat ze zover zijn. Hier is hij. this prisoner that's evil, so they say But I know that he has simply lost his way As we're standing in this empty room There's nothing here for us to do Except for finding ways to get through He tells me about the places he has been That everywhere he went he used to sing But now he's been here for too long he won't sing another song There is not much he has left As he looks at me and says I'm spending all my time With you here by my side And there's nowhere I can run And there's nowhere I can hide But at least we are together Looking for a way to live We'll have to look a little longer At least until my days are numbered So I'm spending all my time Knowing I can leave it all behind and there's no reason to run And there's no reason to cry Cause at least we are together Looking for a way to live We'll have to look a little longer At least until my days are numbered At least until my days are numbered I'm the prisoner who's longing to be free but it means nothing if you can be free with me Cause I know that there's a way But I'm sure you'll want to stay As my bones are growing weak I really hope that you can see That I'm spending all my time With you here by my side And there's no reason to run And there's nowhere I can hide But at least we are together Looking for a way to live We'll have to look a little longer, at least until my days are numbered. So I'm spending all my time knowing I can leave it all behind. And there's no reason to run, and there's no reason to cry. Cause at least we are together, looking for a way to live. We'll have to look a little longer, at least until my days are numbered. At least until my days are numbered. oké. Eh, het tweede blokje van twee zit erop. Eh, de heren hebben even rust. Eh, want dan kunnen wij ook nog eventjes wat dingen er doorheen jassen. Zoals bijvoorbeeld dit al eerder is uitgebracht. in, volgens mij in de maand april. Maar hij doet het nog leuk. Elena May en Potential Child. out. Hey, ik ben hier alleen omdat Bassie me had opgeroepen. Ik was in de winkel, in de weer met dure onderbroeken. Heb hier een gek sausje, het is bijzonder groeien. Eerst wilde je nog haten, nu zit je toch te loeven. Ik ben hier alleen om snel je mond te snoeren. Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven. Mijn chick wordt later een milf, misschien toch een cougar. Kan je steltje kraken als pastoor je de champagne vloeien. Eh, alle soorten money, zelfs franken boeien. Uh, zou al mijn grappies die nog planten groeien. Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wordt doet het express. Express met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't care less, 1, 2, 3 wordt nog steeds verdiend 4, 5, 6 dan is alles weg 7, 8, 9 het is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg ik jou, liever af diep in de graf, we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefst als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pak cheese net en geladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij zou bijna denken, die wordt door het expres. Express, express. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken, die wordt couldn't careless. Careless, careless. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die dat geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't get less Get less Get less, Ik zei al, eh, er zat al heel veel hip-hop in. En eh, dit was er dus een van. Een van de exponenten uit uh, het moderne Amsterdam. Eh, daar gaat het ook een beetje over. Want eh, ja, het is eh, een beetje uit het leven gegrepen. Maar wel met een behoorlijk vleugje humor. Jong Louis heet hij. En Express heet eh, het nummer daarvoor. Hoorde je alleen mee met eh, Potential Child. Eh, de Velvet Beings is een beetje het project waar het allemaal aan opgehangen is. En Elena May heeft in ieder geval aangekondigd dat, dat er een vervolg aan komt.